Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS wil graag hun treinverbindingen naar het buitenland houden. Het spoorbedrijf heeft een vergunningaanvraag voor de internationale treinen ingediend. Morgen is er een deadline bij de toezichthouder. De staatssecretaris gaat kijken wie zich allemaal gemeld hebben... en besluit dan of de vergunningen anders moeten worden verdeeld. De commerciële bedrijven QBus, Arriva en Flixtrain... willen ook graag vanuit Nederland naar steden in het buitenland rijden. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gearresteerd in de rechtbank van Miami. Hij is onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Je hoort correspondent Ryan Hermelijn. Ze hebben ervoor gekozen om geen maxshot te nemen. Dus dat is zo'n eh, verdachte foto. Hè, een welbekend hier eh, eh, fenomeen in, in, in Amerika. Maar dat hebben ze bij hem niet gedaan met het argument dat hij daar te bekend voor is voor de rechtbank in Miami hebben zich voor- en tegenstanders van Trump verzameld. De drie mannen die een verstandelijk beperkte man mishandelden op het treinstation in Borne gaat de cel in. Degene die de man op het spoor duwde krijgt de zwaarste straf. Hij is veroordeeld voor poging tot doodslag en gaat anderhalf jaar de cel in. De man die op het spoor werd gegooid werd door andere mensen van de rails gehaald. En populiere pluisjes blijken op meerdere plekken in het land brand veroorzaakt te hebben. Gisteren was er bijvoorbeeld een flinke brand in een bos bij Purmerend... en vandaag in een bos bij Lelystad. De brandweer heeft de handen vol aan de pluisjes. Vanwege het brandgevaar, eh, de pluisjes, ja, is het niet verstandig om iedereen maar het bos in te sturen. En dat gaan we heel gecoördineerd doen. Als de pluisjes van populieren vlam vatten, dan kan het vuur heel snel verspreiden. En als het helemaal, eh, dat is helemaal het geval, als het een beetje waait. De brandweer slaat dit soort branden daarom neer met een vuursweep. Vuursweep dat is eigenlijk een stok met een, eh, ja, een aantal eh, platte stalen platen, waardoor je het vuur kan uitslaan. Dus dan haal je de vuurstof feitelijk weg. En daarna wordt er van bovenaf ook nog afgeblust met water. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen zonnig, maar iets koeler dan vandaag.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 Ga ervan genieten. Dit is Fangelis. leden eh, zijn die in een koor zitten. Meestal zijn die koren die zijn, eh, oververtegenwoordigd door dames. En eh, er zitten ook wel een paar mannen in af en toe. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt eigenlijk. Ja, je hebt, in Harlem heb je natuurlijk wel een heel groot uh, mannenkoor. Dus alleen maar mannen. hoe heet het ook weer? Nou, nou, kom, kom maar wel op op die naam. Alzheimer Light, zou ik maar zeggen. ik heb al een verzoekje trouwens, luisteraars. Annemieke Vos, die wil graag een nummer horen eh, over God. Die eh, ligt te slapen. En als God ligt te slapen, ja, dan gaat het niet goed met de wereld natuurlijk. Dus uh, Annemiek, we gaan hem wakker maken. Dat kondig ik al aan in mijn mailtje. God is asleep. en dat doet hij nou stiekem met Margriet Eshuis, want die is ook naar boven. Hè? God is asleep. Nou ja, ik, als ik Joep van het Hek mag geloven... die uh, ontmoette ik onlangs in een kerk in Bloemendaal. En die uh, Joep zei van ja... als eh, God almachtig is, liefdevol... en hij kan de hele wereld controleren... ja, dan heeft hij op het moment als de slecht in handen. Dus als je allemaal ziet wat er allemaal gebeurt... voor op de wereld. Kleine kinderen neergestoken met een mes buren die ruzie hebben... gaan schieten door een heg en dan een kind voor doodschieten. Het is allemaal niet te geloven. Gelukkig hebben we mooie muziek. Mede dankzij de Eagles. Dit is van eh, het album Long Road Out of Eden. Do I Do It My Heart. Van het album The Long Road Out of Eden, waar de Eagles... Nou, wat moet je met je hart doen? Gewoon zorgen dat hij op de goede plek zit. Dat is eh, mijn beste advies wat ik vanavond kan bedenken. Hart op de goede plaats, empathisch zijn... goed voor de medemens en eh, dan komt het helemaal goed. Ook met jou zelf, wat mij betreft.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 En de Moody Blues die zingen erover. Isn't life strange? Isn't life strange? A turn of the page Can read like before Can we ask for more? Isn't Life Strange? Nou, dat is zeker vreemd. Het leven, ja, voordat je geboren werd was je dood. En nadat je dood bent gegaan, weer weer dood. Daartussen is het leven. En dan vragen mensen zich af, ja, wat is nou de, zin van het leven? Ga ik het straks nog even met u eh, over hebben. Maar eerst maar weer even lekkere muziek, mensen. We lopen hier zat de eh, hert in de duinen. En een van die herten, een van die reeën, die heet net als ik Charles. Nou, als Ray Charles gaat zingen. <laughs> En ook nog over de regenboog. Somewhere over the rainbow. Hij doet het niet alleen. Hij doet het met Diana Washington. somewhere There's a land that I heard of once in a lullaby. skies are blue And the dreams you dare to dream Really do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where het even herstellen. Het is natuurlijk niet de eh, Diner Washington die zingt, maar Johnny Mathis Of Matthews, als ik het goed uitspreek. Eh, samen met Ray Charles. Ze gaan nog even door, hoor. ze zijn nog niet klaar. de mensen die die pot koud zoeken, nou, die staat dus aan het eind van de regenboog nog steeds.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 En die kennen we natuurlijk van heerlijke bossa nova's. Onder andere van het meisje van Peter Iepma. Peter Iepma was vroeger een drummer hier in Nederland. En onder muzikanten ging dat rond, maar het is natuurlijk The Girl from Ipanema.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 dat is natuurlijk van mijn saxolo. Prachtig, hè? Heb ik de hele middag opgestudeerd speciaal voor u... om die saxolo eruit te persen. Ja, nou, ik kan je verzekeren afloop, maar World Fell Down. Te veel eh, moeite voor zo'n oude man natuurlijk. Al die lucht erin te persen. Een koper blaasinstrument. de mannen komen uit Enschede. Ze bestaan nog steeds. Ze heten de Buffoons. En eh, ja, de, de wereld van de mannen die, eh, die viel maar omlaag. The world fell down. Of my world fell down. Ja, uh, eh, daarachter, erachter. Een beetje, Zo zoals we dat ook van, die, van die Engelse producer gewend waren. Uh, kan even niet... Oh ja, ook die producer van de Spencer Davis groep onder andere. Eh, we gaan ook even naar eh, George Michael luisteren. Want die heeft ook eh, een, een, een bossaatje opgenomen. Desafinado. George Michael. Ja, die galmbak die werd in Engeland veroorzaakt door Phil Spector. Zo was dat. verzoekje? Word vriend met Charles op Facebook en stuur hem een persoonlijk bericht via Messenger. U mag hem ook bellen op nummer 06 513 72873. Dat is 06 513 72873. Bedankt Raymond. Eh, dat eh, had ik je niet na kunnen doen. Zo'n mooie voice-over stem. Zo heet dat, hè? Eh, eh, iemand die met een mooie stem op de radio allerlei berichten kan inspreken. Die, eh, dat noemen ze een, een voice-over luisteraars. Zo is het maar krek. Neil Diamond, Play Me. time I one day woke up to find her lying beside my bed though i have done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come. sang to me songs she brang to me words that rang in me rhyme that sprang from me warm the night and what was right became me you are the sun I am Neil Diamond met Play Me. We gaan even luisteren, genieten voornamelijk ook van die association met Never My Love. You ask me if there'll come a time when I grow tired knows its desire for you. Never my love. Never my love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends?